uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journal. De EU heeft een akkoord bereikt over strengere wetgeving voor grote techbedrijven. Doel is consumenten beter te beschermen en de macht van de techbedrijven zoals Google en Meta in te perken. Ze moeten bijvoorbeeld transparanter zijn over de algoritmes die ze gebruiken. De nieuwe regels gaan naar verwachting in 2024 in. In Lunteren in Gelderland is voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door de vogelgriep. De 88.000 kippen van het bedrijf worden geruimd, net als de dieren van zeven pluimveehouders in de buurt. Behalve in Lunteren werden de afgelopen weken ook al besmettingen ontdekt in Voorthuizen en Barneveld, enkele kilometers verderop. VN-topman Guterres praat volgende week niet alleen met de Russische president Poetin... maar ook met de Oekraïense president Zelensky. Dinsdag is hij in Moskou, donderdag in Kiev. Volgens zijn woordvoerder wil Guterres met Poetin en Zelensky bespreken... wat er kan worden gedaan om op korte termijn vrede te brengen in Oekraïne. Zangeres Ellen ten Damme is ook slachtoffer geweest van seksueel ongewenst gedrag. Dat zei ze in het NPO2-programma De Geknipte Gast. Ze noemde geen naam, maar volgens het AD zei ze eerder in een podcast dat het zou gaan om Ali B. Dat fragment is later uit de podcast geknipt. Het zou zo'n acht jaar geleden zijn gebeurd toen ten Damme met Ali B in Marokko was voor tv-opnames. In de Bollenstreek wordt vandaag voor het eerst sinds 2019 weer het bloemencorso gehouden. 55 praalwagens vertrekken om kwart over negen uit Noordwijk... en rijden dan langzaam naar Haarlem, waar ze vanaf 9 uur vanavond aankomen. Langs de route worden honderdduizenden mensen verwacht. Door corona ging het bloemencorso de afgelopen twee jaar niet door. Het weer. Het wordt een vrij zonnige dag, met name in het noorden van het land. Smiddags zijn er wat stapelwolken en in het zuiden neemt ook de hoge bewolking toe.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 Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. MLM, all my, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In my condo, mm, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. September feels like May every day when you are by my side.